7 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Na twee dagen van relatieve rust zijn de gevechten in het noorden van de Syrische stad Kobani weer opgeleid. Koerdische troepen die een deel van de grensstad hadden heroverd worden aangevallen door IS-strijders. Eerst waren er grote explosies en daarna begonnen hevige gevechten met kleinere wapens en vervolgens boden Amerikaanse vliegtuigen luchtsteun. De gevechten leiden op nadat Turkije had bekendgemaakt dat het de grens zou openen voor Koerdische strijders uit Irak. Een aantal Kamerleden heeft de afgelopen vier dagen de Nederlandse militairen, marechaussees en politiemensen in Mali bezocht. Ze werden bijgepraat over de voortgang van de VN-missie MINUSMA, waar Nederland sinds dit voorjaar aan meedoet. Kamerleden bezochten onder meer het Nederlandse kamp Castor in Gao en het MINUSMA-hoofdkwartier in Bamako. Gooise Meren wordt de naam van de nieuwe fusiegemeente waarin Bussum, Naarden en Muiden opgaan. Dat hebben de drie gemeenteraden na veel discussie besloten. In 2016 gaan de gemeenten samen. Raadsleden hadden de keuze uit drie namen, naar de Bussum, Dingerland en Gooise Meren. De laatste werd uiteindelijk gekozen omdat het de meest neutrale naam was. De Amerikaanse modeontwerper Oscar de la Renta is overleden. Hij kleedde onder andere Jackie Kennedy, Hillary Clinton en Penelope Cruz. Begin deze maand trouwde topadvocate Amal Alamoudin nog in een jurk van de la Renta... toen ze in het huwelijk trad met acteur George Clooney. Oscar de la Renta leed sinds 2006 aan kanker. Hij was 82 jaar. Bondscoach Guus Hiddink moet vandaag aan de KNVB uitleggen... waarom het Nederlands elftal zo matig begonnen is aan de EK-kwalificatiereeks. Dan zal ook duidelijk worden of hij doorgaat als bondscoach. Na het verloren duel tegen IJsland zei KNVB-directeur Bert van Oosveen... dat hij het functioneren van de technische staf snel wilde evalueren. Onder Hiddink heeft Nederland drie van de vier wedstrijden verloren. Het weer, vanuit het westen gaat het van tijd tot tijd regenen. Vanmiddag zware windstoten, regen en het wordt dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A7 Hoorn-Zaandam. Het gaat langzaam tussen Af en wormen over 11 kilometer.